is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Dat heeft premier Rutte bekendgemaakt. Het kabinet en de meerderheid van de vakbonden zijn het eens geworden. FNV is niet akkoord en is afgelopen nacht uit de onderhandelingen gestapt. De afspraken gelden voor politieagenten, onderwijzers, militairen, medewerkers van de rechterlijke macht en rijksambtenaren. Ze krijgen iets meer dan 5% meer loon en een eenmalige uitkering. Die is bedoeld als tegemoetkoming voor de jaren dat het loon niet steeg. Rutte sprak van een mooi resultaat zo vlak voor de vakantie. De komende twee jaar wordt er in Nederland niet naar schaliegas geboord. Dat heeft het kabinet besloten. Verder wordt er de komende vijf jaar geen schaliegas opgespoord. Vergunningen die daarvoor waren verleend worden niet verlengd. Het kabinet besluit eind dit jaar of schaliegaswinning in de verre toekomst nog een optie is in Nederland. Als dat zo is zal de overheid zelf proefboringen doen. Eerder dit jaar bleek dat regeringspartij PvdA elke vorm van schaliegaswinning afwijst. En daarnaast is bijna driekwart van de gemeenten in Nederland tegen proefboringen. Vandaag is een nieuwe website online gegaan waar burgers gegevens kunnen opzoeken van 550 databanken van de overheid. De website data.overheid.nl verwijst door naar bestaande websites met ruwe gegevens. Bijvoorbeeld over de geluidszinder van treinen en over pijpleidingen in de Noordzee, maar ook de exacte bedragen die politici in hun partijkas hebben gestort. De Egyptische acteur Omar Sharif is overleden. Sharif was vooral bekend van zijn rollen in Lawrence of Arabia en Dr. Zhivago, waarvoor hij een Golden Globe kreeg. Hij begon in de jaren 50 met acteren in Egypte en werd al snel beroemd, waardoor de westerse filmindustrie hem ook in de gaten kreeg. Naast de acteur was Sharif ook een van 's werelds bekende, bekendste Britspelers. spelers Vorig jaar werd bekend dat hij aan Alzheimer leed. Omar Sharif is 83 jaar geworden. Het weer vrij zonnig met tot halverwege de avond temperaturen tot van 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar s ochtends wat wolkenvelden. Het wordt 24 graden op de Wadden tot 29 in Brabant. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A2 Utrecht en Bos tussen Ouderrijden en Everdingen. Verder tussen Culemborg en Duil. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude Rijndijk 7 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Knopend Gouwen over 19 kilometer. Vanuit Den Haag naar Rotterdam op de A13 tussen Prins Klausplein en de afrit Berkel en Rode Reis 10. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht Oost 7. A16 Breda-Rotterdam bij Knopend de Brechtseplein 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, de rijstrook is dicht... Naar Breda op de A16 vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan de randweg Dordrecht 6. A20 richting Gouda tussen de Brechtseplein en knooppunt Gouwe 11 kilometer.